Jan van der Putten met het NOS-journaal. De verspreiding van het coronavirus in Nederland neemt fors toe. Vorige week testten bijna duizend mensen positief. Dat is bijna twee keer zoveel als een week eerder, meldt het RIVM. Ook besmetten dragers van het virus nu meer mensen dan de afgelopen periode. De RIVM omschrijft de cijfers als een wake-up call... en zegt dat Nederlanders zich beter aan de coronamaatregelen moeten houden. Uit de cijfers blijkt dat de groep besmette Nederlanders relatief jong is, tussen de 20 en 40. En de meeste besmettingen zijn nog altijd binnen het gezin. Iran meldt een recordaantal coronadoden. Afgelopen dag zijn 229 mensen aan het virus overleden. Het vorige record uit Iran dateert van 9 juli met 221 doden. Het totale dodental in Iran staat nu op bijna 15.000. Iran is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. De Britse regering keek weg bij mogelijke Russische inmenging tijdens het brexit-referendum van vier jaar geleden. Dat staat in een rapport van de Commissie voor Inlichtingen en Veiligheid van het Britse Lagerhuis. Een van de conclusies is dat de Britse regering nooit onderzoek deed naar inmenging en daar geen belangstelling voor had. De commissie zegt geen bewijzen te hebben van daadwerkelijke Russische beïnvloeding. Volgens de parlementaire commissie staat wel vast dat Rusland zich heeft bemoeid met het Schotse referendum over onafhankelijkheid in 2014. Studieschulden tellen vanaf volgend jaar mogelijk minder zwaar mee bij het aanvragen van een hypotheek. Dat kan betekenen dat mensen duizenden euro's meer kunnen lenen. Minister van Financiën Hoekstra wil dat regelen met een wetswijziging, meldt het FD. Ook wil Hoekstra dat twee verdieners een hogere hypotheek kunnen krijgen. Van het laagste inkomen telt nu 80% mee bij de berekening van de hypotheek en dat moet 90% worden. De wetswijziging gaat waarschijnlijk in januari in. Het weer, zon en stapelwolken. In het noorden kans op een bui. Het is 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Met ondergetekende Jan en aan de andere kant hebben we Lucie zitten. Ja, met eh, een hele speciale gast. Gastje. een gastje. Een gastje. <laughs> de kleindochter, hè? Ja, mijn kleindochter. Gezellig. Ze is acht. Hallo, Felina. Daar zijn we weer. We gaan even twee uurtje gaan we weer eh, starten. Eh, begin jij met uh, wat nieuws? Ja, ik, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen en vaak genoeg benadrukken. Wees voorzichtig. Een van de... Ook in Zandvoort is de coronavirus weer de kop opgedoken. En een van de medewerkers van de haringkraam, de Zemermin... is positief op het COVID-19-virus getest. Het is verschrikkelijk vervelend. De eigenaren en andere medewerkers zijn geadviseerd om twee weken in quarantaine te gaan. En de viskraam is tot 2 augustus gesloten. Nou, vanaf deze kant, eh, Patrick, heel... Mandy en alle medewerkers... heel veel sterkte heel natuurlijk. veel sterkte. En, en eh, eh, dat kan, ja, dit is, het is allemaal rot dat het allemaal gebeurt. En uh, goed doorheen. En we hopen je heel snel, hopen jullie weer snel terug te zien op de vertrouwde plek. Mensen, houd afstand. Doe voorzichtig. Doe het niet voor jezelf. Doe het voor een ander. Goed zo. Acht dagen in de week. Wat had jij ervan eh, verwacht, uh, Lijkt het je wat? Eén deze week of niet? Nee hoor, nee. Doe het maar gewoon. Ja, ja. Daar, ja, en dan ja. een vijfdaagse werkweek. Ja. Ja. ja wat dan, ja. Ja, ja, nee, eh, ja. toch ja, De tijd gaat al zo snel. Ja. Zeg Selina, hoe voel je deze muziek? Ja, wel leuk, maar ik ken hem nog niet. Nee, je weet niet wie het zijn, hè? Nee. Nee, dat waren de Beatles. Oh, nee, die ken ik niet. En dan... <laughs> Nee, want dat was al zo lang geleden. Hoe lang geleden? Heel lang geleden. Ik denk 67, 68 zo'n beetje. Dit. Toen was ik 17. Ja, wat waren we ah. nog jong. Wat waren we ah. nog jong. Ja, en oh, oh, oh. onervaren. Maar goed, ja. ja. En, maar je vond het wel leuke muziek? Ja. Vond het wel lekker klinken? Dacht je van, zou ik best leuk vinden? Ja. Okay. Het zijn eigenlijk alleen maar eh, memories, hè, dit, Ja, ja, ja, ze zijn er niet meer. Nee. Helaas. Maar ja. de The Memories. En eh, de zangeres misschien. Eh, ja, veel mensen kennen haar natuurlijk wel van de, van de juries... die ze verschillende mhm. programma's gedaan hebben. Weet je wie het eh, is? Ja, Journey Kaagman. Journey Kaagman. Ja. En uh, wie hadden nog meer in de band zitten? Twee broertjes van Koorts, de tweeling. En eh, nog een paar uh, goede muzikanten erin. Een aantal jaren geleden weer ook heel veel muziek gemaakt. Lekkere muziek trouwens. En wel heerlijk zoals tussendoor af en toe even te horen. Jij had leuk nieuws begrepen, Ja, dit, dit, wil ik, dit moet je even gewoon even lezen. <laughs> Gewoon. Een man is zijn fietssleutel kwijt en bedenkt een bizarre oplossing. Wat denkt... Hij, het is in het Overijsselse Heino. Dat is dus... Uh, ja, ziet de man, een, eh, die heeft zijn fiets geparkeerd. is boodschappen gaan doen. Heeft, is zijn fietssleutel kwijtgeraakt. En zag geen andere uitweg dan een, het loodzware fietsrek... maar gewoon mee te nemen. Wat had hij dan gedaan als je zijn autosleutels verloren had? Ja, ik heb geen idee. Die <laughs> hele auto terug meegenomen. De gemeente vermoedt uh, dat het eh, afgelopen weekend is gebeurd. Wil je nou de video's zien? Die kun je zien via Dumpert. Nou, het, lijkt me eh, dolkomisch. Komisch om te zien. Ja. Hoor je, dat maakt niet veel mee. Nee, maar met de oerkracht met een fietsrek op zijn nek. Ja, dat, dat verzin je niet. We gaan verder met een Engels nummer van Let It oud nummer... wat door eh, heel veel verschillende mensen al op de plaat gezet was... waarbij onder andere, volgens mij de originele was van de Hepstars... En ook de Effley Brothers hebben hem volgens mij toen eh, heel mooi op de plaat gezet. Maar dit was onze eigen Gordon. Eh, jij gaat het weer doen, Ja, ik ga het samen doen met onze gast. Oké. Ja, en mijn gast gaat beginnen. Vertel het maar. Ja, het de de zon scheen maandag. Flink maar vooral landinwaarts in de regio kwam ook stapelbewolking voor. Het werd 19 graden aan zee en 20 op Schiphol. Dinsdag, woensdag en donderdag verandert te weinig. Dat betekent vrij veel zon, maar ook de vorming van stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 19 à 20 graden. Dat is vrij koel, cool, want normaal is het in deze tijd van het jaar ongeveer 23 graden in de regio. De wind waait uit het westen tot het noordwesten en is matig. Vanaf vrijdag gaat het weerbeeld veranderen. Buiten weten, <laughs> weten ons weer te vinden. afgewisseld door geregeld zonneschijn. Het kwik wordt wat hoger en stijgt naar 21, 22 graden. Deze wisselvalligheid houden we waarschijnlijk tot het eind van deze maand. Voor de hittehaters is er goed nieuws, want warm tot heet zomerweer... met zomerse tot tropische temperaturen worden deze maand niet meer verwacht. Helaas. Het volgende weerbericht voor Haarmeer en Kennemerland verschijnt donderdag 23 juli dit was het weer volgens Rico Schreuder. Ja, en Selina, en natuurlijk moeten we wel eerlijk zeggen... ik denk, uh, wat voor weer dat wordt... jij bent voor ons allemaal ons zonnetje, hoor, Selina. Ik zal ik iets moeten zeggen dat ik wist het anders niet was. Some say love, it is a river that drowns. Roos zo mooi gezongen, bezongen door Bert Midler. En dat was eigenlijk op verzoek van Luus. Ja, en het was eh, eh, uit de film De Roos... gebaseerd op het leven van Janis Joplin. Heel mooi nummer. Zeker. Nou, je was er blij mee, Luus? Ja, zeker Oké, we gaan verder met Tom Jones. Nou, wat doet hij dat niet? Ja, zijn oude mannen. Dus oude mannen moest even op stand komen. Maar hij is toch gekomen hoor. you've treated me so wrong. I can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love. never gonna fall in love vrouwen viel het niet bij hem in zwijm. Nou, echt waar. Hoeveel streepjes kreeg die man niet om zijn oren? Honderden. En hij schijnt ze allemaal thuis aan de waslijn te hebben hangen nu. Ja. Uh, eh, Billy Joel. Zou hij dat nog krijgen dan, Jan? Nou, nee. Ze zijn inmiddels allemaal directoires geworden en zo. <laughs> een soort bungalowtenten. <laughs> song is far had jij iets te melden? Dus? Ja, ik wilde nog even op eh, eh, een paar sportnieuwtjes. Eh, uh, we hebben natuurlijk allemaal naar de Grand Prix zitten kijken hè, afgelopen weekend. Tuurlijk, Sensationeel weer. maar meneer Lewis Hamilton heeft stevige kritiek geuit op zowel Mario Andretti, dat zijn oud-coureurs en Sir Jackie Stewart... beide Formule 1-kampioenen tro trokken in twijfel... of racisme in het Formule 1 nu echt wel zo'n groot probleem is. Ik denk dat, eh, dat, dat ze eigenlijk de sport en de politiek gescheiden moeten houden... en eh, dat hij iedereen in hun waarde moet laten... of ze nou willen knielen of niet willen knielen... Eh, moeten ze zelf weten. Maar ik vind dat, dat sport en politiek moet je niet bij elkaar halen. Nou, bij eh, deze. En ja, en dan had ik ook nog een, ja, de, het eerbetoon aan Lara van Ruiven in uh, Tjelf. Ja, eh, heel terecht natuurlijk. Het echt zo triest verhaal dat. Ja. Dat, door een auto-immuunziekte is dat meisje overleden met zo'n groot sport, sportief in het vooruitzicht. was een sport eh, kan je natuurlijk eh, heel veel eh, op haar naam al geschreven. En dan op zo'n jonge leeftijd, door zo'n rot omstandigheden. Ja, ja, veel te jong en midden in, de, in het midden van de leven en in de carrière. Het is diep, diep triest. Uh, handbiker en ex-Formule 1-coureur Zanardi... die dan ook zo'n vreselijk ongeluk heeft weer meegemaakt... die gaat naar de revalidatie. Dus daar gaat het dan hopelijk wel wat beter mee. En, want hij lag in langere tijd uh, in kunstmatig coma. heeft ook eh, drie hersenoperaties ondergaan inmiddels. Hij heeft al zoveel meegemaakt, die man. En hij komt er iedere keer weer bovenop. Heel knap. Eh, dat waren eigenlijk zo'n beetje de, de nieuwtjes. En dan eigenlijk ben ik zo super trots op onze Max... dat hij het toch tot de tweede plaats heb uh, We zijn gebracht. blij met hem. Ja, we zijn echt blij met hem. Ja hoor. Oké, dankjewel Luus. Hm. Graag gedaan. We gaan een instrumentaal eh, doen. Kenny G, Sentimental. persoonlijk een van de beste saxofonisten die we hebben rondlopen op deze aarde. Heel veel eh, cd's gemaakt, heerlijke muziek en eh, lekker om te luisteren. Eh, had je wat lust of gaan we... Ja, het, is weer, het wordt een beetje eentonig, maar er zijn boa's in Zandvoort en Velsen in quarantaine vanwege corona. Het is net een soort veenbrand, al dus Marianne Schuurmans, burgemeester van Haarlemmermeer... en voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland buitengewoon opsporingsambtenaren in Zandvoort zitten in quarantaine. En een van de collega's blijkt vorige week een coronabesmetting te hebben opgelopen... waardoor het hele team twee weken thuis moet zitten. En enkele weken geleden was dat in de Muiden ook al het geval geweest. Dat, eh, eh, en ook een, uh, naar aanleiding van een coronabesmetting van BOA's in Schiedam. Het blijft aan de gang en het ziet er niet eh, goed uit. Heel naar ook, omdat het vooral de groep is die eh, de, de, de andere mensen zo probeert op hun manier te beschermen. En eh, door, door het hanteren van de, de, anderhalve meter, het aanwijzen van, van zones en dergelijke.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 Simon Garfunkel, The Sounds of Silence. Michael Bolton, die eh, vindt Luus wel leuk, denk ik. Ja, ja. Ja, Love So Beautiful, ken je die? Ja, tuurlijk. Gaan we die draaien. Beautiful. We gaan het tempo iets omhoog gooien, Luus. Ja. Wat krijgen we nu? Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what? I sure do like it, baby. Chantilly lips, pretty face make me act so funny, spend my doggone money. I feel real loose like a long-necked goose, like a why, baby, that's what I like. Huh? Well, I what? Do I what? Well, I what? Can't never tell, baby. How <laughs> am I? But honey, you knows what I like.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 Spend my doggone money. Feel real loose like a long big goose like a... Oh, baby, that's what I like. Huh? <laughs> huh? What's that? Pick you up at eight and don't be late. <laughs> You gotta be joking, woman. I thought you might pick me up at eight, don't be late. It don't make no difference, baby, you know what Jerry really likes. Chantilly lace, pretty face, ponytail, hanging down. Oh, we go in a to spend my doggone money. I'm feeling real loose like a long neck goose, like a wow, baby, that's what I like. Woo! <laughs> Honey, you turn me up on this telephone. I swear I don't know what in the world I'm gonna do with you. You, you yapping, yapping, yapping, yapping, yapping. When you break it all down, you know what I like. Chandelier, pretty rhyming, a wiggle and a wobble, on the giggle and the doggy to the nigga, nigga, nigga to the wiggle rhyme. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl, make me act so funny, I spend my money, I feel real loose like a San Francisco. We hadden het hier in de studio met elkaar erover. Wat was dat toch mooie muziek in zeg maar, onze jeugd gemaakt werd, Helus. Ja, ja, ik had het er laatst ook al over. Ik denk, wij, hadden zoveel goede muziek. Die, eh, dat hoor je niet meer. Maar deze muziek zijn gewoon gouden oude klassiekers... die die blijven altijd. Het, blijft, het, blijft, het op natuurlijk. Het wordt misschien niet meer gemaakt. Maar dit is muziek die over 10, 20, 30 jaar nog eh, gedraaid gaat worden. Omdat eh, er is, toch wel een grote markt voor. En eh, misschien dat op een gegeven moment eindigt... als, als onze generatie nog een beetje als het over is... Maar ik denk toch wel dat een deel van die muziek een beetje blijft hangen bij de jeugd. En, neemt de volgende generatie het over. we, hadden, we hadden net een nummer van Jerry Lee Lewis. Ja. En dat kleine eh, eh, gastmeisje wat naast ons zat... Zat te zwingen? Zat te zwingen. Ze kon niet stilzitten op de stoel. <laughs> dat is toch Je leuk? vond het heel leuk, hè? Heel gezellig. Ja. Ik denk wij een beetje naar het eind gaan. Ik heb eh, hier nog even Roger Whittaker met Durham Town. gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. I've gotta leave old Durham town. And that leaving's gonna get me down. Back in 1944, I remember Daddy walking out the door told me he was going to war, he was leaving I spent my time sitting on the banks of the river Tyne, watching all the ships going down the line. They were leaving, leaving, leaving that leaving's gonna get me I've gotta leave old Durham town I've gotta leave old Durham town I've leave old Ja, en onder deze tonen van Roger Whittaker gaan wij een beetje naar het eind van eh, deze deze doen op dinsdag 21 juli. Luus, we vonden het weer gezellig. Ja, ik vond het reuze gezellig. En Selina, vond je het ook leuk? Ja, Gezellig hoor. Wat ga je laten worden? Ook dit. Ook dit. Ik weet alleen niet hoe je dit noemt. Gaan we je allemaal uitleggen. Sidekick. Ik ga ook sidekick worden. <laughs> nou, wat dat betreft, een eh, klein stukje nog. Want anders zetten we het eh, tot eind niet, eh, wat ons betreft, tot de volgende week. Het was heel gezellig. Tot donderdag. Tot donderdag, wat Lucie betreft.